Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Drie Joodse scholen in Amsterdam blijven vandaag voor de zekerheid dicht... Vanwege de oorlog in Israël heeft Hamas een oproep gedaan aan moslims, zegt onze correspondent. Ja, het is eigenlijk een wereldwijde oproep aan moslims over de hele wereld. Dus om, te, om de straat op te gaan en om te laten zien eh, dat ze Hamas steunen. De drie Joodse scholen in ons land zeggen dat ze niet genoeg worden beveiligd door de Nederlandse overheid. Het dreigingsniveau in Nederland wordt trouwens niet verhoogd op Eindhoven Airport landde vannacht opnieuw een vliegtuig uit Israël. Aan boord zaten opgehaalde Nederlanders die weg wilden uit het oorlogsgebied. Mensen die mee willen op zo'n vlucht moeten zich bij het ministerie van Buitenlandse Zaken melden. Vanavond gaat er weer een vliegtuig naar Nederland. In Rotterdam is weer een explosief gevonden op dezelfde plek als gisteren. Het zou gaan om een pakket met zwaar vuurwerk dat nog niet is ontploft. Het spul is door experts meegenomen en wordt onschadelijk gemaakt. Gisteren werd een man van 18 opgepakt. Hij had in zijn rugzak een explosief zitten. een flinke domper voor schapenboeren en dierenartsen. Een vaccin tegen blauwtong kan niet in Nederland worden gebruikt. Die dodelijke ziekte gaat rond bij dieren... maar volgens onze landbouwminister is het vaccin niet veilig. Deze dierenarts baalt. Ik vind het ontzettend, ja, eh, kort gezegd, kut dat het niet mag. Maar als daar mensen goed naar gekeken hebben, dan, dan snap ik dat die beredenering is dat we het nu nog niet toelaten. Dat we eerst zeker willen weten dat het veilig is. Toch hoopt ze dat er snel geprikt kan worden, want het vaccineren van dieren zou de enige oplossing zijn. En het is feest in Sittard. In de Limburgse stad kun je vanaf vandaag lederhozen en dirndels spotten. Daar is het Oktoberfest. Het Duitse feest draait om pullen, bier en verkleden. En de organisatie merkt dat veel meer jongeren het feest ook meevieren. De jeugd vindt dat leuk om zich toch ook te verkleien. En toch ook een der muziek. De muziek waar we iets meer in van bam bam bam honger zit. Maar het is toch Duitse muziek en dit en dat lijkt meer. Ja, ook de Duitse slagers lijken jongeren dus meer te kunnen waarderen. Het weer nog. Vanochtend veel regen. Daarna vooral landinwaarts opklaringen met ook zon. Er staat wel veel wind. En vanavond zijn er opnieuw buien. Het wordt vandaag maximaal 20 tot 24 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Eh, dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het technische probleem is nog steeds de wijkertunnel van Amstelveen naar Alkmaar in de A9 dicht. Bij Beverwijk, Beverwijk Oost staat 4 kilometer stilstaand verkeer. Omrijden over de A22 door de Velsertunnel gaat ook niet zonder problemen. En de N504 schooldam richting noord heeft een file van 2 kilometer bij Langendijk. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM ZFM op tv, radio en internet.